NOS Nieuws van 3 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken doet aangifte tegen Clyde van Putten. Hij is eilandsraadslid op Sint Eustatius. En zei maandag dat als er Nederlandse militairen naar het eiland worden gestuurd... ze gedood en op straat verbrand zouden worden. Plasterk noemt die uitspraak volstrekt onacceptabel... en zegt dat er een draadje los zit bij Van Putten. Het is volgens de minister een oproep tot geweld en dat is strafbaar. Plasterk noemt het ook wrang, aangezien Nederlandse militairen na de orkaan Irma ook op Sint Eustatius hulp hebben geboden. President Trump heeft grote bezwaren tegen het kernwapenakkoord met Iran, maar hij zegt het niet op. Dat is de verwachting van Amerikaanse deskundigen en media. Vanavond houdt Trump een lang verwachte toespraak over het akkoord. Vorig jaar beloofde Iran zijn kernwapenprogramma te verkleinen... in ruil voor verlichting van de internationale sancties. Elke drie maanden moet Trump de deal verlengen. Verwacht wordt dat Trump het Amerikaanse congres zal vragen... om harde nieuwe eisen aan Iran te stellen... waar sancties op kunnen volgen. De voormalige VVD-politicus Robin Linschoten gaat in hoger beroep tegen de celstraf die hij kreeg wegens belastingfraude. Zijn advocaat noemt de straf te hoog en herhaalt dat er volgens Linschoten geen opzet in het spel was. Twee weken geleden kreeg Linschoten vijf maanden cel. De rechter vond bewezen dat Linschoten tussen 2010 en 2012 opzettelijk te lage omzetten van zijn BV's had opgegeven aan de Belastingdienst. De oud-staatssecretaris erkent wel dat hij slordig is geweest. In Rusland is een satelliet met het Nederlandse meetinstrument Tropomi in een baan om de aarde gebracht. Het apparaat kan vanuit de ruimte de luchtkwaliteit op elke plek op de wereld meten. Het kan zien waar de uitstoot van broeikasgassen het grootst is en wat de bronnen zijn van de vervuiling. Het instrument blijft waarschijnlijk tot 2025 in de ruimte. Het weer nog veel bewolking, af en toe zon. Het is 17 tot 20 graden.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 De spitsstrook is dicht en naar verwachting is de weg pas <laughs> vanavond weer vrij. Het levert vooralsnog uh, eh, 5 eh, minuten vertraging op. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid 8 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en dat kost je meer dan een uur extra.